Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond deze tijd gaan de nieuwe aangescherpte coronamaatregelen in. Horecabezoek kan alleen nog maar met een vaste zitplaats en op anderhalve meter afstand. Om middernacht moet alles dicht zijn. Live optredens in cafés en tv-schermen op terrassen zijn niet meer toegestaan. Testbewijzen zijn nog maar 24 uur geldig. En discotheken en nachtclubs die gaan dicht meerdaagse evenementen zijn voorlopig niet mogelijk. En voor thuis, tuinsfeestjes geldt het dringende advies om ze klein te houden. De komende weken wordt de periode tussen de eerste en de tweede prik met een coronavaccin verkort en flexibel. Volgens demissionair minister De Jonge kan dat omdat er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Verder wordt er door de GGD gewerkt aan manieren om de drempels voor vaccinatie verder te verlagen. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar definitief staan op 385 euro, zegt demissionair minister Van Ark. Het kabinet neemt de motie van de SP over, die vorige maand met een ruime Kamermeerderheid werd aangenomen. Het niet verhogen van het eigen risico kost 148 miljoen euro, schrijft Van Ark aan de Kamer. Het is volgens haar aan het volgende kabinet om te besluiten wat er in 2023 en later moet gebeuren met het eigen risico. En de wet schrijft voor dat het bedrag nu jaarlijks stijgt met de stijging van de zorgkosten. En de renovatie van het Binnenhof gaat opnieuw meer geld kosten dan eerder werd gedacht. De nieuwe schatting komt neer op ruim 718 miljoen euro. 50% duurder dan de eerste schatting. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Knops in een Kamerbrief. En de nieuwe tegenvaller die komt door veiligheids- en verduurzamingsmaatregelen. Het weer. Vandaag schijnt de zon af en toe. Smiddags vallen er wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Zondag iets minder kans op een bui en dan ook nog een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio zijn korter aan het worden.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 I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. pin up girl on that poster so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Love, them. pink like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it, you could call me Khaleesi, I stay up on my queen thing, up here the haters look teeny tiny, ooh, baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my. Let them know, oh baby, let them know.